kleine pauze. Hmm. Hmm. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family korting op je Pax kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Neem de tijd voor... Noedels met biefstuk in lichtzoete sesamsaus en oosterse groenten. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Na de brand in de pijp in Amsterdam liggen nog vijf mensen in het ziekenhuis. Ze hebben rook ingeademd en een brandweerman verbrandde zijn hand. Het vuur ontstond volgens AT5 in een wasserette. Huizen erboven werden ontruimd. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer naar huis kunnen verkeersminister Karremans denkt dat het hem gaat lukken om tot aparte, strengere regels voor fatbikes te komen. Dat zei hij na zijn gesprek met bijna premier Jette. Zijn voorgangers wilden dat ook, maar zij kregen te horen dat fatbikes juridisch niet los te zien zijn van andere elektrische fietsen. De kansspelautoriteit dreigt het Amerikaanse platform Polymarket met dwangsommen. Op die site kunnen mensen op van alles wedden, zoals de uitslag van verkiezingen of de prijs van een bitcoin op een bepaald moment. Maar zonder vergunning mag je in Nederland geen kans spelen kunnen aanbieden. Polymarket houdt vol dat het een voorspelplatform is en niet aan gokken doet. En dan nog het weer. Er vallen buien met ook kans op hagel of onweer. Vanmiddag soms even de zon en 5 tot 7 graden. Dit was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. Dan eens even kijken naar het verkeer voor dit moment. De drie belangrijkste vertragingen. De A7 groningen heerenveen Voor 10 uur ongeluk gebeurt. 13 minuten doe je er langer over. A12 11 minuten tussen Arnhem en Oberhausen voor Duitsland. En de A27 Utrecht naar Gorkum tussen Evening en Noordeloos. Ruim half uur. En dat komt door pech. En dan wordt er volop gecontroleerd op de wegen. De A1 bij Deventer vanuit Hengelo bij 108.5. A1 verderop Eemnes naar Naarden bij 25.8. A4 Amsterdam-Leiden 14.0. De A4 verderop naar Leiden bij 15,4. A8 Amsterdam-Beverwijk 3,8. A12 grens met eh, Duitsland richting Arnhem bij 148,6. A28 naar Meppel bij Zwolle bij 103,9. En wil je alle controles checken via app van Flitsmeister. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Nu bij Koebloe, Korting op Beko wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe-app. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Kijk op ben.nl. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. De nummer 2 uit de Zero's Top 1000.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 You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so 538. Thomas Gray, Rumors. 538. zijn naam het uh, weer evenbeeld. Vandaag is het straks weer Thomas Winter, Thomas Summer, Thomas Blue. Dan weer Thomas Grey, Het gaat alle kanten op hè, vandaag. hey, maar hoe dan ook. Hoop ik dat je lekker gaat. Mijn naam is Mark Lebrand. Je bent ingetuned bij 538. Met energie tijdens je werkdag. In de vorm van Gigi D'Agostino. Vorige week nog op nummer 2 gedraaid door Evers. Tijdens de finale van de Zero Stop 1000. Dus eh, nou, die gaan we gewoon eh, nog even een keertje doen. Lamour Toujours komt eraan. hey, en zij ja, wil dat een beddenbedrijf uit New York geen handelsmerk krijgt... voor een lijn producten onder de naam Swift Home. Volgens Taylor lijken de naam en het logo van het eh, merk te veel op die van haarzelf. Zouden ze al aan het zweten zijn met Suzuki Swift? <laughs> je hoort er zo meteen op Opelite, dat ook voor je klaar. En eerst een 58 klassieker, de Fuji's. Dit is Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find escape, sleep, walk, away. Yeah. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could if rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse. kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not. I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. gonna find you and take it slowly. Ready or not, oh yo, yo. Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destinies manifest. There's some cortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes. yes bless you if you represent the fool, but I hex you with some witches brew if you do do voodoo. I could do what you do, easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be needing Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slow. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing off flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. That's around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, yeah. here I come. Yeah. You can't hide. Yo, nobody. Gonna find. de Zero's Top 1000 van vorige week. Maar hij was zo slecht vroeger als DJ... dat hij door clubs werd ingezet om de zaal leeg te draaien aan het einde van de avond. Maar weet je, echt zo slecht dat ze echt de bar kunnen liepen. Gigi D'Agostino op 538. day. Espresso, Sabrina Carpenter bij 538. Met uh, iedere ochtend de ochtendshow om zes uur met eh, Tim, Rick, Niels en Florentien. Eh, deze week Annemarie op de plek van Florentien. Jelte is er ook bij in plaats van Niels. En eh, Jelte scoort natuurlijk een carnavalzit. Misschien ga je hem vanavond nog ergens horen. In een hele Achenebbes kroeg. Ehm, en het ging vanmorgen even over de producer van deze carnavalzit van Jelte. Genaamd? John Deerne, voor de mensen die hem niet kennen. Wat heeft hij... Hij doet alles voor de toppers. Hij werkt ook bijvoorbeeld met, met Chesto, met Armin van Buren. Met nou echt eigenlijk heel Nederland. Oh. Alle, alle grote artiesten van Nederland maakt hij platen mee. Maar hij maakt ook af en toe carnaval hij maakt af en toe... Nou, weet je hoe hij het omschreef? Vond ik ook wel grappig. Ehm, hij, Afval? <laughs> <laughs> Morgenochtend, 6 uur sharp, weer een nieuwe 50-ochtendshow. Met ook tijdens de zomerweken volop kans op zomervakanties. Aangevraagd door Julia, dankjewel voor je app. Eh, die zegt dat ze lekker wil genieten in haar vakantie van de nieuwe van Cloud. Vinden wij ook heel erg leuk, app en vloed. Ga je zo meteen horen. Verder de Vina Michel en Miles Smith. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Liefst zit in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranje Fonds. Voor een verbonden samenleving. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.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 Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. hey, dat is Tom die net parkeert. Hey. Oh, sorry. Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig. Kou. Voor talloze kinderen is kou levensgevaarlijk. Save the Children helpt kinderen in kwetsbare situaties... met warme kleding, dikke dekens en medische zorg. Jouw hulp is hierbij onmisbaar. Dus ga naar savethechildren.nl slash kou en doneer. Warmte geven? Begin bij een kind. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week reuze rozijnenbollen. Zak 4 stuks, nu voor maar 1 euro. Joma salades, bakje 175 gram. 2 plus 1 gratis. En Campina of Optimal, pak 1 liter. Nu 3 voor 4 euro. hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Etos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? hey, stop met dagdromen. En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOI. Van kort programma tot erkende mbo- of hbo-opleiding. LOI groei door. Binnen 1 minuut. Meer muziek. Tijdens de 538-werkdag. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 6000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Ja, hallo daar. Over of heb vakantie. En zometeen hoor je Phil Collins en Armin van Buren. we only got today. If you got to feel alive, baby stuck in my head. from waiting. I tiptoed till I reach your door. Zip codes, I don't really need no more. I left out my possessions, reset all impressions. with no flashbacks, with no backpack. I Michel. Is het ooit opgevallen dat eh, fans, bijvoorbeeld bij 58 Koningsdag... heb ik het ook al eens gezien, flessen en zakken wijn meenemen voor haar? Hoe komt dat nou? Nou, ze heeft ooit in een interview eh, te kennen gegeven... dat ze wel eens een wijn, of zoals zij het zegt, een wijntje mist op haar kleedkamer. Eh, dus dachten fans, weet je wat, dan nemen wij het wel voor je mee. Op een gegeven moment zoveel dat, dat het op een gegeven moment Davino Michel werd. Ja, natuurlijk vaste gasten op 538 Koningsdag. En daarover gesproken, heb je er al zin in? Heb je al kaarten gekocht dit jaar? Afrojack, Bente, Cloud, De Bevers, Direct, Fleming, Robert van Hemert, Rondé, Sera, Snollebolleke, Stuk TV en nog veel en veel meer. Kaarten koop je voor jezelf en voor je collega's en vrienden op onze site 538.nl. Hey, zometeen Phil Collins. Even lekker meedrummen op het stuur. Something happened on the way to heaven. En eerst Turn the Lights Off. Maar wel lekker meegedrumd, toch? Phil Collins en Something Habit on the Way to Heaven op 538. Zo, even een rondje Nederlands trots. Armin van Buren en Chef Special zometeen met Larger Than Life. Vrijdagochtend een live optreden bij de 538-ochtendshow van Direct. En dit is nieuw, App en Vloed. Dit is de nieuwe van Cloud. Ik weet het wel vrijdag zeg maar de glamour is van de week... liggen we nu met z'n allen nog steeds in het grind. <laughs> Sowieso, alles met aan het begin klinkt gewoon naadje. Maar laten we gewoon eerlijk zijn. Gelukkig is daar 538 met George Ezra zo meteen. En nu Gizo en Zane. Time is standing still and I don't wanna leave you lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it.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 If you just say the words out, I'll up and run. divido. Oh, the you, ooh, ooh, I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Nigeria in hebt vandaag. Op je werk. George Ezra hoorde je bij 538. Zo, hopelijk kan je er weer tegenaan. Ja, een paar, paar minuutjes goede muziek kan wonderen doen, hè? Eh, wat dacht je ook van Robbie Williams? Zometeen Lucas en Steve, Dow, Bob Maroon 5... en natuurlijk het nieuws van drie uur. Iris, wat heb je zo direct voor ons? Geen Olympische finale voor de mannen op de ploegachtervolging. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens! Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. De lekkerste biologische koffie, zonder concessies. De koffiejongens! Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven? Word sterker en maak impact. Met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Centraal Beheer met Sarah. Met Jack.